Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Prinsjesdag en dus komen een hoop politieke onderwerpen langs vandaag. Veel politici maken zich bijvoorbeeld druk over het wel of niet verhogen van accijnzen op brandstof... Daar trekt de olieprijs zich niks van aan. Die stijgt ondertussen alleen maar verder. Je hoort mijn collega Nick Wouters. Ook hier in Europa zorgt het voor meer zorgen over inflatie... waar iedereen al lang klaar mee is. Mensen willen lagere prijzen of in ieder geval niet meer die hoge prijsstijgingen... die we in het verleden gezien hebben. Maar als de olieprijs oploopt, dan zul je zien dat heel veel dingen duurder gaan worden. Niet alleen brandstof, maar ook allerlei andere spullen. Dus dat is echt wel eh, een probleem. De olieprijs is flink gestegen omdat er veel vraag is naar olie op dit moment. Later vandaag klinkt het zo in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoera! Hoera! Hoera! Dan horen we de troonrede met de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar. We kunnen hoedjes kijken en er is de rijtocht van de koning en koningin door Den Haag. Deze vrouw zit al op haar klapstoeltje langs de route. Ja, heerlijk. Ja, ja maar vanaf zes uur zat ik hier. Dus dan eh, ja, tot het, tijdpunt. Dat hou je niet vol om <laughs> te staan. Nou, niet iedereen is zo oranje gek. Maar ook daar is aan gedacht, zegt de burgemeester. Ja, het is Den Haag en je weet het maar nooit. Maar in ieder geval is aan het lange voorhoud, zeg ik, ik hoop dat ik het goed zeg... Eh, zijn, is een demonstratievak. En ongetwijfeld zullen mensen hun mening laten horen. Dat hoort ook bij Den Haag. Feyenoord speelt voor het eerst sinds jaren weer in de Champions League thuis tegen Celtic. Dat is een oude bekende van de club. Dik 50 jaar geleden was de ploeg uit Schotland de tegenstander in de finale van de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Oud-international Rinus Israël deed toen mee. Ja, dat, dat is, ja, hoe, hoe kun je het verzinnen? Dat is voor, voor de Feyenoord supporters is dat wel een... Eh, een kraker. Ja, toen won Feyenoord. Of dat nu weer lukt, dat weten we dus vanavond mooie plaatjes op de afsluitdijk in Friesland. Daar was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media delen mensen foto's met roze en paarse gloed in de lucht. In de rest van het land was het te bewolkt om het pollicht goed te kunnen zien. En het weer nog vanochtend droog en best wat zon. Later dan trekt het dicht en aan de kust in Noord-Holland kan het flink gaan regenen en behoorlijk gaan waaien. Het wordt 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met vijf personenauto's op de A10 Noord... vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam... 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A10 West door de Koentunnel.